Het incident gebeurde rond de lunch in Jakarta. Op beelden van Indonesische media is puin te zien in de entree van het gebouw. Het is niet duidelijk waardoor de vloer kon instorten. Volgens de politie is er geen sprake van een bomaanslag. Het dodental door de dubbele bomaanslag in de Iraakse hoofdstad Bagdad is opgelopen naar 38. Er zouden zeker 105 mensen gewond zijn geraakt. De aanslagen werden uitgevoerd door twee zelfmoordterroristen op een druk plein. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het Keizer Karelplein in Nijmegen is voor het verkeer het gevaarlijkste punt van Nederland. RTL Nieuws bekeek cijfers over 200.000 ongelukken. Op het Keizer Karelplein gebeurden 83 ongelukken in drie jaar tijd. Dat komt volgens deskundigen omdat er op die rotonde veel wegen uitkomen en er geen beleiding is. Ook moet het verkeer op het plein verkeer van rechts voorrang geven. Uit de cijfers blijkt ook dat er in Nederland bijna 1200 plekken zijn waar in drie jaar tijd meer dan 10 ongelukken gebeuren. Meer dan de helft van die zogeheten black spots is op gemeentelijke wegen. De vakbond CNV roept bedrijven op om minder vakmensen uit het buitenland te halen. Ze moeten voorrang geven aan personeel uit Nederland, zegt CNV-voorzitter Limmen. Volgens hem zijn er in de bouw, industrie, horeca en ICT in totaal tienduizenden mensen nodig. Maar is het vooral aan de sectoren zelf om met betere arbeidsvoorwaarden het werk aantrekkelijk te maken. Voorzitter Terpstra van de installateursbranche begrijpt de oproep van het CNV... maar zegt dat acuut behoefte is aan gekwalificeerd personeel. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen, aan zee een stormachtige wind...